Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland gaat tactische kernwapens plaatsen in Belarus. President Poetin zei op de staatstelevisie dat het Kremlin de controle houdt over die wapens. Het zou niet in strijd zijn met internationale anti-kernwapenverdragen. De Verenigde Staten hebben al tientallen jaren lang kernwapens in Europa, zei Poetin. Tactische kernwapens hebben een kleinere nucleaire lading dan traditionele of strategische kernwapens. Ze kunnen worden ingezet tegen doelen op het slagveld. De Israëlische minister van Defensie heeft opgeroepen om de juridische hervormingen in het land voorlopig stil te leggen. De verdeeldheid over die maatregelen, ook binnen het leger en de veiligheidsdiensten, brengt volgens de minister de nationale veiligheid ernstig in gevaar, zei hij in een tv-toespraak. Afgelopen avond waren 300.000 mensen op de been om te protesteren tegen de hervormingen van de ultrarechtse regering van premier Netanyahu. In de plannen krijgt het Hoge Rechtshof minder macht en het parlement meer. Twee Cubaanse migranten zijn overgestoken naar de VS met een klein vliegtuigje. Ze vlogen 145 kilometer over zee en landden op het internationale vliegveld van Key West... een eiland in het uiterste zuiden van de staat Florida. Daar zijn ze overgedragen aan de douane. President Biden heeft de regels voor het toelaten van Cubanen in januari aangescherpt. Wie naar de VS wil, moet online een vergunning aanvragen... en een familielid of kennis hebben die financieel garant staat. Als iemand dat niet doet, kan diegene worden teruggestuurd. En vannacht gaat de zomertijd in. Om twee uur gaat in de hele Europese Unie de klok één uur vooruit. Daardoor is het in de ochtend langer donker en s'avonds langer licht. In het laatste weekend van oktober gaat de standaardtijd weer in, de wintertijd dus. En dan het weer. Er trekt een gebied met regen over het zuiden van het land. In het noorden opklaringen en vrijwel droog. Het koelt af naar 3 tot 6 graden. In de ochtend in het zuiden bewolking en regen. Op andere plaatsen droog met wolken en soms wat zon. En later wordt het overal droog.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 give me that step by step? Won't you give me that step by step? I. strong, you gotta be strong like Donkey Kong. You gotta make sure that you will rock. You gotta make sure you never stop. You gotta never give up.